7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het RIVM waarschuwt voor sms'jes waarin staat dat mensen op een plek zijn geweest... waar coronabesmettingen zijn geconstateerd... en dat ze door de GGD worden gebeld. Het gaat volgens het RIVM om sms'jes van oplichters... die waarschijnlijk bankgegevens willen. Mensen die worden gebeld en twijfelen aan de echtheid van het telefoontje... krijgen het advies op te hangen en zelf de regionale GGD te bellen. De helft van de coronatestlocaties zit de komende twee dagen vol. In 51 van de bijna 100 locaties is geen plek, zegt de GGD. In de provincies Flevoland, Friesland en Groningen... en de regio's Kennemerland en Hollands Midden is helemaal geen plek meer. Volgens de GGD is er genoeg personeel... maar het ministerie heeft de GGD's gevraagd voorlopig niet op te schalen... vanwege grote tekorten aan testmateriaal bij laboratoria. PVV'er Sietse Fritsma keert terug als Tweede Kamerlid. Hij vervangt tot de verkiezingen in maart volgend jaar zijn partijgenoot Gabrielle Popken. Zij is al een aantal maanden afwezig wegens ziekte. Fritsma is PVV'er van het eerste uur en zat van 2006 tot oktober vorig jaar in de Kamer. Hij vertrok om ondernemer te worden. Volgens Duitse artsen is de Russische oppositieleider Navalny buiten levensgevaar. Hij ligt nog in coma, maar zijn situatie verbetert. Navalny werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis in Rusland... en daarna naar Duitsland gebracht. Volgens de Duitse artsen die hem nu behandelen is hij vergiftigd. De Internationale Wielerunie heeft de coronamaatregelen voor de Tour de France aangepast. Als twee wielrenners binnen een week positief worden getest... moet de hele ploeg de Tour verlaten. Eerder gold dat ook als twee of meer stafleden van een ploeg corona bleken te hebben... maar die regel is nu geschrapt. Het weer, stevige buien met onweer en windstoten. In de loop van de avond wordt dat minder. Morgen eerst in de westelijke helft van het land buiig. In de middag ook landinwaarts. Opnieuw met onweer en windstoten.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 the one and only Double G. Snoop Dogg. You know what my West Coast is back for all you suckers. suckers. So put something in the Put it in the Yeah. Suck, no. Top dog, bite all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug, homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up Crip won't get you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. with the D.O. double G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, coop the bill rolling on dubs. How you feel? Whoopie whoop, what? Dream Snoop hitting corners in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke on.